7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Supreme Court, het hoogste Britse rechtscollege... is vandaag begonnen met hoorzittingen over de vraag... of de vijf weken durende schorsing van het Britse parlement... door premier Johnson wel legaal is. Volgens tegenstanders is de schorsing juridisch niet toegestaan. Johnson zou zijn bevoegdheden hebben misbruikt... om het parlement op een zijspoor te zetten... in de aanloop naar de brexit eind oktober. Hij stuurde het parlement op 9 september naar huis... en de parlementariërs worden op 14 oktober weer verwacht... en dat is amper twee weken voor de geplande datum van de brexit. Vorige week oordeelden de hoogste rechters in Schotland dat de stap van de premier illegaal is. Er komt geen extra geld om nieuwe leraren te werven, blijkt uit de miljoenennota. Het kabinet noemt het wegwerken van het lerarentekort wel een topprioriteit. Er is alleen 21 miljoen euro voor de werving van zij-instromers. De rechtspraak krijgt er wel geld bij. Om de achterstanden weg te werken trekt het kabinet 95 miljoen euro uit. Er komt onder meer een flexpool van rechters. Om de woningmarkt vlot te trekken stelt het kabinet 2 miljard euro beschikbaar. Daarmee kunnen woningcorporaties extra woningen bouwen. Ook gaat de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog... zodat meer mensen daarvoor in aanmerking komen. En de politie in Amsterdam heeft ongeveer 100 supporters van de Franse club Lille aangehouden... voorafgaand aan de wedstrijd in de Champions League van vanavond tegen Ajax. De supporters liepen over het spoor bij het metrostation Strandvliet. De metro's richting het stadion hebben een tijdje niet kunnen rijden. De politie zegt dat een grote groep Franse supporters de openbare orde verstoorde... maar dat de situatie weer onder controle is. Het weer, het is bijna overal droog. Vannacht wordt het 4 tot 11 graden. Morgen is er weer kans op een bui in het noorden.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 Weinig zon, weinig zon en veel behang. En ik morgen. Oh. Smiddags, s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n ook op internet. www.zfmzandvoort.nl hacen en zomerhits.